Als acties van ISIS-strijders gekwalificeerd worden als genocide, kunnen Nederlandse jihadisten die erbij betrokken zijn ook in Nederland worden vervolgd. De eerste nacht van het nieuwe bestand tussen Israël en Hamas is voor zover bekend rustig verlopen. Er zijn geen berichten over beschietingen sinds het staakt het vuren gisteravond inging. Beide partijen accepteerden gisteren een Egyptisch voorstel voor een wapenstilstand tot en met woensdagavond. Vandaag wordt er ook verder gepraat over een permanent staakt het vuren. In Sint-Nicolaasga in Friesland is een automobiliste gisteravond op twee kinderen ingereden. Het gebeurde op een pad waar geen auto's mogen rijden. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is ernstig gewond. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurster van de auto wordt vandaag verhoord. Het aantal Nederlanders dat in een noodsituatie geen reanimatie wil, is flink gestegen. 20.000 mensen dragen een niet-reanimeren penning, schrijft het AD. Bij de introductie van de penning in 2007 waren dat er nog maar 1200. Onder de dragers van de penning zijn vooral 70-plussers in relatief goede gezondheid... die bang zijn om na een reanimatie als kastplant te eindigen. 24 bezoekers van een Amerikaans pretpark in Maryland hebben zo'n vijf uur vastgezeten in een achtbaan. De bakjes van de achtbaan in Six Flags America kwamen plotseling tot stilstand op zo'n 14 meter hoogte. De brandweer haalde de passagiers één voor één uit de bakjes. Niemand is gewond geraakt. Volgens het pretpark heeft de achtbaan een automatische noodstop gemaakt, waardoor is nog onduidelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en vallen buien, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind neemt geleidelijk af. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden.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 Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Crossroads. In het eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week is If I Needed You. In het eerste uur de hitversie van deze song. Uiteraard ook een blokje country uit eigen land. Maar nu eerst, zoals bijna gebruikelijk, een drietal recente singles uit de States. Beat of the Music was de openingssong van Brad Eldridge... Lee Bryce danst niet, I Don't Dance en Kees Urban is de gast met Copcar. een mail naar info at crossroadsmusic.nl We drove right past that no trespassing sign. We sat on the tailgate and watched the planes take off we thought we had all night, there was no need to rush. That's when those cops came pulling up. And I thought, man, ain't this some shit? Your daddy's gonna kill me. But if I survive tonight, I wouldn't change one thing. Baby, I know it sounds crazy, but there was something about the way the blue lights were shining, bringing You were thinking that running for it would make a good story. I was thinking you were crazy as hell, but you were so innocent. change one No Fools No Fun, het debuut van Puss and Boots, is een nieuw project van Nora Jones en ook dit project levert weer een prima album op. Puss and Boots is een trio dat naast Nora Jones bestaat uit Sasha Dobson en Catherine Popper. De drie dames staan al een tijdje samen op het podium, maar tot een album was het nog niet gekomen. Ook No Fools No Fun wordt door de dames gezien als een voorproefje op een volwaardig debuut, want de nu verschenen plaat bestaat voor een belangrijk deel uit live materiaal. Mijn favoriete track is Don't Know What It Means. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Engelse zanger Nelson Colt doet enigszins denken aan George Strait. In Across the River laat Nelson horen dat hij de roots een warm hart toedraagt. Zij het dat het best eigentijds klinkt. I jumped in my boat and I began the road river when I bomb Crossroads met de act van de maand. Tamara Rosanes is afkomstig uit de staat New York. In 1972 kwam ze naar Denemarken met haar Deense man en begon ze te zingen. Ze koos voor country. In Denemarken is ze regelmatig terug te vinden in de charts. Deze sympathieke zangeres was in het verleden te gast op het Floralia Festival. Home on the Range van deze act van de maand. where the buffalo roam and the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word and the skies are not cloudy all day. Home, home on the range, where the deer and the antelope heaven where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraged. Dat het Island Jewel geen enkele moeite kost om in de huid te kruipen van Loretta Lynn hoeft geen betoog. Op haar reguliere cd's heeft ze al overtuigend bewezen dat ze soepeltjes haar weg weet in de swingende honky-tonk. I'm a honky-tonk girl. turn that jukebox way up Kees de Haan. If I Needed You is geschreven door Tuiners van Zendt en naar de top van de hitladers gezongen door Emmylou Harris en Don Williams. De hitversie stamt uit 1981. bescheiden hoeveelheid echt nieuwe eigen liedjes leek het erop dat het creatieve gedeelte van Willie Nelson's brein al met pensioen was. Met Band of Brothers bewijst de liedjesmid het tegendeel, gezien het merendeel van de liedjes, 9 van de 14, eigen composities zijn. Dat is niet meer voorgekomen sinds 1996. Via The Wall maken we kennis met het nieuwe album van de 81-jarige Willy. bit off more than I could chew. I hit the wall. I went off like a Roman candle, burning everyone I knew. I hit the wall. I hit the wall. was not a sound. Half my life riding on a rocket. One world to the next, and on and on I hit the wall. Taking things to make it make me better. Remembering things I never knew I knew I hit the wall I hit the wall And the wall came down eerste onderdeel in dit eerste uur is een drietal songs uit eigen land. Linda Nijland is een Groningse zangeres. I'm Here is haar nieuwste album en daarop staat ook Pack Up Your Sorrows. West Virginia Railroad is ook weer actief bezig. Kees van der Loo neemt nog altijd het merendeel van de zang voor zijn rekening. The Day El Paso Died. Anita en de Starbompers sluiten af met Which One Is To Blame. record I've never seen. A song like Devil Woman, or she was only seventeen. My mama knew them all, from the drifter till now on. And I could read them in the tears, dear Marty gone. It was the day El Paso died. The same day my mama cried. Old Marty, he left. this memory still lives on. Don't worry, he sang in 61. The gunfighter and what the Lord has done. He stole a lot of hearts with his border sound. And still I'd like to hear again his fastest gun around. It was the day El Paso died. My. of the town. Jackson Taylor en The Sinners. Jammer eigenlijk, want zijn muziek draagt de roots van de countrymuziek. Country rock van een hoog niveau dat doet denken aan de jaren 70 van de vorige eeuw. Make-up en faded blue jeans vinden we terug op het album Crazy Again. Sit down. I could tell right away she liked the words to my song. Yeah, she watched me picking guitar, follow my fingers too long. She had the beauty of a girl way back in a dream. can do wonders with makeup and faded blue jeans. And the last thing I needed was somebody messing up my mind. But I found a hundred reasons for looking away just one more time. Cause she could cause me to sing, babe all that love we get guitar. And blow on my chances, let a big sing star. guitar and blow on my chances in a big singing star. And the last thing I needed was somebody messing up my mind. But I found a hundred reasons for looking away just one more time. sang band, all that love, we guitar. Fools No Fun is een album vol muzikaal vuurwerk met vooral heerlijk gitaarwerk. Maar het is uiteindelijk het vocale vuurwerk dat domineert. Hierin speelt de uit duizenden herkenbare stem van Nora Jones natuurlijk een belangrijke rol. Maar de wat rauwere strotten van haar twee medestanders voegen absoluut iets toe aan het geluid van Puss Boots. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Tropical Ice. your eyes chest, you can do as you please. Eating a tropical ice, nothing better than doing it twice. It's the island, island time, you might as well just unwind. Golf carts and bright swimwear typical eyes. Nothing better than doing it twice. It's the island, island time. Might as well relax your mind. It's the island, it's party time. Find a partner if you don't mind. We're gonna dance till the morning time. Because it's island time. party time. Find a partner if you don't mind. We're gonna dance till the morning time. Cause it's island time. Drinking those tropical drinks. You might get lucky if somebody winks. Looking at stars and dreaming how far. You don't even have to leave your yard. Eating a tropical nothing better than doing it twice. It's the island, island time. You might as well enjoy this time. It's the island, it's party time. Find a partner if you don't mind. We're gonna dance till the morning time. It's the island, it's party time. We're gonna shake till the morning Stuur me geen kaarten, want ik ben zo weer terug met nog een uur country.